toch heen. lief, zeg alsjeblieft waarom. mijn paps een brief. Vraag hem of hij Waarom heeft hij me verlaten? Ben ik dan niet meer zijn schat? Moedertje lief, zeg alstublieft. Waarom ging papi toch heen? alsjeblieft. Zeg alsjeblieft. Waarom liet hij ons alleen? S'avonds als jij naast mijn bedje zit, zie ik je huilen als ik voor hem ben.